Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson overweegt om zijn land opnieuw een lockdown op te leggen... om het aantal nieuwe coronabesmettingen terug te dringen. Dat schrijft The Times. Volgens die krant zou een nieuwe lockdown betekenen dat alleen onderwijsinstellingen en essentiële winkels als supermarkten en apotheken open mogen blijven. De rest gaat dicht. Het definitieve besluit over de nieuwe maatregelen is nog niet genomen, schrijft de krant. Naar verwachting geeft Johnson maandag een persconferentie. Het dodental in de Turkse kustplaats Izmir na de aardbeving van gisteren is opgelopen naar 24. Meer dan 800 mensen raakten gewond, van wie er 25 in een zorgelijke toestand op de intensive care liggen. Duizenden reddingswerkers zoeken in de resten van ingestorte gebouwen in Izmir nog altijd naar overlevenden van de aardbeving. De Turkse media melden dat twee kinderen vannacht onder het puin vandaan zijn gehaald. De aardbeving had een kracht van 6,7 en maakte ook op het eh, Griekse eiland Samos slachtoffers. Daar kwamen twee jongeren om het leven toen ze werden bedolven door een omvallende muur. Reclamemaker Giep Fransen is overleden. Fransen wordt gezien als de Nestor van de Nederlandse reclamewereld. Begin jaren 60 richtte hij samen met twee anderen FHV op... dat al snel het toonaangevende bureau in het land werd. Ze deden de campagnes van grote bedrijven als Albert Heijn en Heineken. Het bedrijf was zo dominant dat het de bijnaam het ministerie van reclame had... Na zijn vertrek bij FHV ging een lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij in 1990 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar commerciële communicatie. Giep Fransen was 88 jaar. Het weer. Overdag zonnige perioden en met zo'n 16 graden is het zeer zacht.